Marnik Ampersen met het NOS Journaal. De gevechtspauze in het noordoosten van Syrië wordt permanent. Dat heeft Turkije aan de Amerikaanse president Trump gemeld. Het zaakt het vuren werd vorige week ingesteld... om de Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken uit het gebied... dat Turkije was binnengevallen. Nu het bestand permanent wordt, trekt de VS aangekondigde sancties in. In Kent, in het zuidoosten van Engeland, is een vrachtwagen aangehouden... waarin negen migranten werden gesmokkeld. Het is nog niet duidelijk waar ze vandaan komen. Ze worden medisch onderzocht. Eerder vandaag vond de Britse politie bij Londen al 39 lichamen van vermoedelijk migranten... in een container van een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur van 25 is aangehouden. Een groep van zo'n 20 republikeinse congresleden heeft in Washington een ruimte bestormd... waar een hoge defensiefunctionaris zou getuigen... in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De informatie van getuigen is daardoor niet openbaar. EU-ambassadeurs hebben nog geen besluit genomen over het Britse verzoek om de brexit uit te stellen. Volgens drie Europese diplomaten praten ze vrijdag weer verder... Ze hopen zo een ingelaste top met de leiders van de EU-landen te kunnen voorkomen. Waarschijnlijk gaan de landen akkoord met een uitstel van maximaal drie maanden, tot 31 januari. In een bos bij Ter Heide in Brabant is een lichaam gevonden. De politie zegt dat het waarschijnlijk gaat om de vermiste man uit Oosterhout... naar wie anderhalve week werd gezocht. Zondag was er nog een zoektocht waar 250 vrijwilligers aan meededen. De man heeft volgens de politie zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Ajax heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Tegen Chelsea werd het in de Johan Cruijff Arena kort voor tijd 0-1. Ajax en Chelsea staan nu gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten.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 De gevechtspauze in het noordoosten van Syrië wordt permanent. Dat heeft Turkije aan de Amerikaanse president Trump gemeld. Het zaakt het vuren werd vorige week ingesteld... om de Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken uit het gebied... dat Turkije was binnengevallen. Nu het bestand permanent wordt, trekt de VS aangekondigde sancties in. In Kent, in het zuidoosten van Engeland, is een vrachtwagen aangehouden... waarin negen migranten werden gesmokkeld. Het is nog niet duidelijk waar ze vandaan komen. Ze worden medisch onderzocht. Eerder vandaag vond de Britse politie bij Londen al 39 lichamen van vermoedelijk migranten... in een container van een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur van 25 is aangehouden. Een groep van zo'n 20 republikeinse congresleden heeft in Washington een ruimte bestormd... waar een hoge defensiefunctionaris zou getuigen... in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De informatie van getuigen is daardoor niet openbaar. EU-ambassadeurs hebben nog geen besluit genomen over het Britse verzoek om de brexit uit te stellen. Volgens drie Europese diplomaten praten ze vrijdag weer verder... Ze hopen zo een ingelaste top met de leiders van de EU-landen te kunnen voorkomen. Waarschijnlijk gaan de landen akkoord met een uitstel van maximaal drie maanden, tot 31 januari. In een bos bij Ter Heide in Brabant is een lichaam gevonden. De politie zegt dat het waarschijnlijk gaat om de vermiste man uit Oosterhout... naar wie anderhalve week werd gezocht. Zondag was er nog een zoektocht waar 250 vrijwilligers aan meededen. De man heeft volgens de politie zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Ajax heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Tegen Chelsea werd het in de Johan Cruijff Arena kort voor tijd 0-1. Ajax en Chelsea staan nu gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten.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 Marnik Sampers met het NOS Journaal. De gevechtspauze in het noordoosten van Syrië wordt permanent. Dat heeft Turkije aan de Amerikaanse president Trump gemeld. Het zaakt het vuren werd vorige week ingesteld... om de Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken uit het gebied... dat Turkije was binnengevallen. Nu het bestand permanent wordt, trekt de VS aangekondigde sancties in. In Kent, in het zuidoosten van Engeland, is een vrachtwagen aangehouden... waarin negen migranten werden gesmokkeld. Het is nog niet duidelijk waar ze vandaan komen. Ze worden medisch onderzocht. Eerder vandaag vond de Britse politie bij Londen al 39 lichamen van vermoedelijk migranten... in een container van een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur van 25 is aangehouden. Een groep van zo'n 20 republikeinse congresleden heeft in Washington een ruimte bestormd... waar een hoge defensiefunctionaris zou getuigen... in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De informatie van getuigen is daardoor niet openbaar. EU-ambassadeurs hebben nog geen besluit genomen over het Britse verzoek om de brexit uit te stellen. Volgens drie Europese diplomaten praten ze vrijdag weer verder... Ze hopen zo een ingelaste top met de leiders van de EU-landen te kunnen voorkomen. Waarschijnlijk gaan de landen akkoord met een uitstel van maximaal drie maanden, tot 31 januari. In een bos bij Ter Heide in Brabant is een lichaam gevonden. De politie zegt dat het waarschijnlijk gaat om de vermiste man uit Oosterhout... naar wie anderhalve week werd gezocht. Zondag was er nog een zoektocht waar 250 vrijwilligers aan meededen. De man heeft volgens de politie zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Ajax heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Tegen Chelsea werd het in de Johan Cruijff Arena kort voor tijd 0-1. Ajax en Chelsea staan nu gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten.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 Het staakt het vuren werd vorige week ingesteld om de Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken uit het gebied dat Turkije was binnengevallen. Nu het bestand permanent wordt, trekt de VS aangekondigde sancties in. In Kent, in het zuidoosten van Engeland, is een vrachtwagen aangehouden... waarin negen migranten werden gesmokkeld. Het is nog niet duidelijk waar ze vandaan komen. Zo worden medisch onderzocht. Eerder vandaag vond de Britse politie bij Londen al 39 lichamen van vermoedelijk migranten in een container van een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur van 25 is aangehouden. Een groep van zo'n 20 republikeinse congresleden heeft in Washington een ruimte bestormd... waar een hoge defensiefunctionaris zou getuigen in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De informatie van getuigen is daardoor niet openbaar. EU-ambassadeurs hebben nog geen besluit genomen over het Britse verzoek om de brexit uit te stellen. Volgens drie Europese diplomaten praten ze vrijdag weer verder. Ze hopen zo een ingelaste top met de leiders van de EU-landen te kunnen voorkomen. Waarschijnlijk gaan de landen akkoord met een uitstel van maximaal drie maanden, tot 31 januari. In een bos bij Ter Heide in Brabant is een lichaam gevonden. De politie zegt dat het waarschijnlijk gaat om de vermiste man uit Oosterhout... naar wie anderhalve week werd gezocht. Zondag was er nog een zoektocht waar 250 vrijwilligers aan meededen. De man heeft volgens de politie zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Ajax heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Tegen Chelsea werd het in de Johan Cruijff Arena kort voor tijd 0-1. Ajax en Chelsea staan nu gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten. Het weer. Vannacht bewolkt, minimumtemperatuur 9 graden. Lokaal ontstaat ook mist. Ook morgen begint de dag met wat mist...